Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Milieuorganisaties zijn kritisch op het plan om Wopke Hoekstra de nieuwe eurocommissaris te maken. Het demissionair kabinet wil dat hij de opvolger wordt van Frans Timmermans... die zich in Europa bezighield met het klimaat. En clubs zoals Greenpeace vinden dat Hoekstra, die nu demissionair minister van Buitenlandse Zaken is... helemaal niks met het thema klimaat heeft. En hij is het daar niet mee eens. Ik ben zeer gemotiveerd eh, om eh, mijn stinkende best te doen. Op een ongelooflijk belangrijk thema voor deze, maar ook voor, voor volgende generaties. Een van de grote dingen die er nu op de agenda staat... is een internationale klimaattop. Eh, juist om de wereld hier ook achter te verenigen. Daar wil ik me gewoon keihard voor inzetten. De benoeming van Hoekstra is nog niet zeker. Hij moet nog worden goedgekeurd in Europa. Pech voor fans van Daniel Ricciardo. Het kan zomaar zo zijn dat de Formule 1-coureur de van Alfa Tauri de race zondag in Zandvoort mist. Tijdens de vrije training is Ricciardo gecrashed en raakte hij geblesseerd aan zijn arm. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Of hij nu nog kan racen is dus nog onduidelijk. Ook bij de SGP kunnen ze op zoek naar een nieuwe leider. Kees van der Staaij stopt ermee. 25 jaar lang zat hij in de Tweede Kamer. En al 13 jaar is hij fractievoorzitter van de SGP. Maar nu is het genoeg. Hij wil meer rust en tijd voor zijn gezin. SGP-Kamerlid Chris Stoffer volgt hem op. En Pokémon-kaarten, koelkastmagneten, postzegels... het zijn allemaal dingen die je kan verzamelen. Maar Jan uit Wierde, vlakbij Almelo, verzamelt iets heel anders bierdopjes. En dat doet hij niet als hobby. Hij zamelt er geld mee in voor het Diabetesfonds. Ja, ik heb nu 38 eh, jaar al diabetes. En eh, ja, verder gaat het wel goed met me, maar soms heb je wel van je momenten zo. Vrijwilliger Egbert is 83, maar helpt al jaren mee. Het is een wegwerpmiddel en daar levert dus kapitaal op. En daar is geen woord aan gelogen. Het Diabetesfonds heeft in totaal met alle andere inleverpunten erbij... al meer dan 150.000 euro opgehaald met de dopjes inleveractie. Dan krijg je nog het weer van eh, wolken en zon wisselen elkaar af. Het is broeierig warm, 20 tot 25 graden.